Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is koning Abdullah overleden. Hij was 90 jaar. Zijn functie is overgenomen door zijn halfbroer Salman. Abdullah was officieel koning van het conservatieve Saoedi-Arabië sinds 2005... maar hij leidde het land ook al de tien jaar daarvoor... wegens ziekte van zijn voorganger koning Vaat. Abdullah probeerde zijn land te moderniseren, maar hij was vooral pragmatisch. Hij onderhield warme betrekkingen met het Westen. President Obama heeft meteen zijn condolences overgebracht. Hij noemde het sterke partnerschap tussen Amerika en Saoedi-Arabië... onderdeel van de erfenis van koning Abdullah. De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Cuba over toenadering zijn positief verlopen en bieden zicht op verdere onderhandelingen. Dat zegt zowel de Amerikaanse ambassadeur als haar Cubaanse collega na de tweede en laatste dag van onderhandelingen in Havana. Er blijven wel grote meningsverschillen over de mensenrechten, maar in de komende weken prikken Cuba en de VS een datum voor verdere gesprekken over normalisering van de verhoudingen. Nederlanders doen iets meer aan sport dan tien jaar geleden. 56% sport iedere week, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral wandelen, hardlopen en fitness zijn populairder geworden. Een kwart van de Nederlanders sport niet of nauwelijks. Mensen die dat wel doen sporten steeds vaker alleen of in zelfgeorganiseerde groepjes, zegt het SCP. In het supportershome van Ajax, vlakbij de Amsterdam Arena, is brand uitgebroken. De brandweer kreeg om half vier vannacht een melding. Volgens een woordvoerder slaan de vlammen uit het dak en is er sprake van flinke rookontwikkeling. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer gaat het pand voorlopig niet in, maar probeert het vuur met speciale apparatuur van buitenaf te blussen. Dan nog het weer. Het vriest. Plaatselijk is er mist. En vooral in het noorden kans op gladheid. Overdag opnieuw bewolkt met soms wat zon. Het wordt een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW.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 We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear. Justice truth, rights gone clear. Me and the union are gonna start this year.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 Hold back the river, hold back water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other, lonely. 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.